uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Israël en de Palestijnse gewapende groepen in Gaza zijn een staakt het vuren overeengekomen... na een dag van wederzijdse beschietingen, meldt persbureau Reuters. Het zou zijn gelukt na bemiddeling door Egypte, Qatar en de VN. Gisteren overleed een bekende Palestijnse activist in een Israëlische gevangenis. Daarop schoten Palestijnen raketten af op het zuiden van Israël... waarna het Israëlische leger doelwitten in de Gazastrook bombardeerde. De politie in Nederland heeft vorig jaar opnieuw meer geweld gebruikt... voor het vierde jaar op rij. Agenten gebruikten zo'n 33.000 keer geweld. Vooral meer fysiek geweld, maar ook met een wapenstok of een vuurwapen. 86 keer werd er gericht op iemand geschoten, meldt de politie. Die denkt dat dat komt doordat er meer protesten zijn... en burgers en de overheid vaker tegenover elkaar staan. Steeds meer mensen hebben betaald werk, vooral 45-plussers. Dat komt doordat er veel werk is... en door afschaffing van de VUT en andere regelingen voor vervroegd pensioen. Vorig jaar had maar een kwart van alle 15 tot 75-jarigen geen betaald werk. Het laagste aantal dat het CBS in 20 jaar heeft gemeten. In totaal hebben in Nederland zo'n 10 miljoen mensen werk. De man die ervan wordt verdacht dat hij in de Amerikaanse staat Texas... vijf van zijn buren heeft doodgeschoten... is na een dagenlange klopjacht opgepakt, melden Amerikaanse media. Hij zat verstopt in een huis op enkele tientallen kilometers... van de plaats van de schietpartij. De man is waarschijnlijk een Mexicaan die illegaal in de VS is... en ook al vier keer het land is uitgezet. En voetbalclub Paris Saint-Germain heeft Lionel Messi voor twee weken geschorst. Het ziet er naar uit dat zijn contract volgend seizoen niet wordt verlengd. Messi had maandag op de training moeten zijn, maar was op een reisje naar Saoedi-Arabië. Sinds de uitschakeling van PSG in de Champions League ligt de Argentijn al slecht in Parijs. Het weer eerst nog koud, het is net boven nul, maar de komende dag droog. Flink wat zon, in het noorden ook bewolking. Het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Bijna alle files zijn intussen opgelost. Alleen op de A4 rijdt het nog langzaam van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Knopend Burgerveen. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah!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 Waarschijnlijk komt het doordat er meer protesten zijn... en burgers en de overheid vaker tegenover elkaar staan. De man die ervan wordt verdacht dat hij in de Amerikaanse staat Texas... vijf van zijn buren doodschoot, is na een dagenlange klopjacht opgepakt. Het is waarschijnlijk een Mexicaan die illegaal in de VS is een man die gisteravond wapenpatronen op het terrein van Buckingham Palace gooide... is gearresteerd. De Londense politie heeft ze meteen vernietigd. De politie staat daarop scherp vanwege de kroning van koning Charles zaterdag.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 This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that.